van twee uur. Dit is Renate Evers met het Ger Beukenkamp zei in Met het oog op morgen dat de serie hopelijk begin volgend jaar wordt uitgezonden. Het is nog niet bekend wie de hoofdrol gaat spelen in het politieke drama. Beukenkamp is ook de man achter de serie Land van Lubbers waarvan vanavond de eerste aflevering te zien is. Bijna een miljoen kinderen in het oosten en zuiden van Afrika dreigen onder voet te raken door El Nino. Volgens UNICEF krijgen de kinderen te maken met honger, watertekorten en ziektes. De situatie in de regio wordt nog eens verergerd door de stijgende voedselprijzen. Mensen kunnen het eten niet meer betalen en slaan bijvoorbeeld een maaltijd over. Door het weerfenomeen El Nino valt in het oosten van Afrika veel meer regen dan normaal. In het zuiden van Afrika is het juist veel droger. Nederland zegt het verdrag met Marokko op over het doorbetalen van uitkeringen. Na de Tweede Kamer is nu ook de Senaat akkoord met het afschaffen van de regeling. Minister Ascher wilde de hoogte van de uitkeringen aanpassen aan het prijspeil in Marokko, maar de onderhandelingen daarover mislukten. Het verdrag stopt nu vanaf 1 januari volgend jaar. Lopende uitkeringen worden niet gestopt. Als Marokko alsnog wil meewerken staat Ascher open voor nieuwe onderhandelingen. Oostenrijk gaat bij nog eens twaalf grensovergangen strengere controles invoeren. Op die manier wil de regering in Wenen de instroom van vluchtelingen reguleren. Ook bij de Brennerpas aan de grens met Italië worden maatregelen getroffen. Zo nodig zullen er ook hekken worden geplaatst. Volgens de minister van Defensie trekt Oostenrijk zijn eigen plan... omdat het niet langer kan wachten tot Europese maatregelen effect gaan sorteren. De Europese Commissie wil juist een gezamenlijke aanpak van de vluchtelingencrisis. Het weer, vannacht koelt het af van min 3 aan zee tot min 8 in het oosten van het land. Overdag opnieuw veel zon, in de middag is het 2 tot 4 graden.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 You wanted my heart, but I just liked your tattoos. Put it down, so I put it down. And now I don't understand it. You don't mess with love, you mess with the truth. And I know I shouldn't say it, but my heart.